NOS-journaal. Op het Canarische eiland Tenerife zijn duizend gasten van een hotel in quarantaine geplaatst... onder wie zeven Nederlanders. Bij een van de hotelgasten is het coronavirus vastgesteld. De gasten mogen het hotel niet verlaten. Reisorganisaties als TUI, Corendon en Sunweb bieden reizen aan met een verblijf in het hotel. De gast bij wie het virus is vastgesteld is een arts uit Italië. Hij is in afwachting van een tweede test in een kliniek ondergebracht. Voor het eerst is bij iemand in het zuiden van Italië het coronavirus vastgesteld. Het gaat om een vrouw uit de Noord-Italiaanse stad Bergamo... die op Sicilië op vakantie was, meldt het Italiaanse persbureau ANSA. Ze ligt met griepverschijnselen in een ziekenhuis in Palermo. De groep waarmee de vrouw op het eiland was zit inmiddels in quarantaine. In Nederland verstoren de gevolgen van het coronavirus steeds meer het werk en de productie van bedrijven. Goederen en onderdelen worden niet of minder geleverd, waardoor werknemers minder te doen hebben. Een groeiend aantal bedrijven vraagt om die reden voor hun personeel werktijdverkorting aan. De voormalig president van Egypte, Mubarak, is overleden. Dat meldde de Egyptische staatstelevisie. Mubarak bestuurde drie decennia lang zijn land met harde hand... en moest in 2011 het veld ruimen tijdens de Arabische lente. Hij werd daarna veroordeeld tot levenslang... omdat hij niet voorkomen had dat 800 demonstranten werden gedood tijdens de volksopstand. In 2014 werd het proces overgedaan. Het jaar erop werden Bij en zijn zonen in een ander proces veroordeeld voor corruptie. Die straf zette hij wel uit. In 2017 kwam hij vrij. Mubarak was al langere tijd ziek. Hij werd 91 jaar. Dan nog het weer. Kans op een bui. En bij een stevige zuidwestenwind is het een graad of 8. Vannacht wat winterse neerslag. En ook morgen overdag kan het even wit worden. En dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal.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 Nee hoor, nee, nee, nee. Ik denk, jij praat lekker door. Ja, natuurlijk. Eh, nee, maar even namens ons twee allebei een eh, hartelijk welkom natuurlijk. Ja. Eh, we gaan twee uurtje. Het, laatste uurtje weer deze dinsdag voor ons saampjes zo vandaag. En um, misschien zometeen nog wat nieuwtjes, denk ik. En wat andere dingetjes die jij wel opgezocht hebt. Door, ja, wat tips en wat uitjes. Oké. Ja. we gaan starten met een muziekje, denk ik maar, hè? Nou, laten we het wel doen. Gezellig. Hier is John Denver. Sweet Surrender. lost and alone on some forgotten highway, traveled by many, remembered by few. Looking for something that I can believe in, looking for something that I'd like to do with my life. There's nothing behind me and nothing that ties me to something that might have been true yesterday. Tomorrow is open. Right now it seems to be more than enough to just be here today. And I don't know what the future is holding in store. I don't know where I'm going, I'm not sure where I've been. There's a spirit that guides me, a light that shines for me. My life is worth living, I don't need forgotten highway, traveled by many, remembered by few. Looking for something that I can believe in, looking for something that I'd like to do with my life. There's nothing behind me and nothing that ties me to something that might have been true yesterday. Tomorrow is open. Right now it seems to be more than enough to just be here today. And I don't know what the future is holding in store. I don't know the spirit that guides me, a light that shines forth. Surrender, John Denver. Een hele Amerikaanse, echt Amerikaanse countryzanger. En ik had net met Dolly zo over. Eigenlijk is ook een van de velen die eh, ons eh, een beetje ontlopen is met... Eh, ontvallen is met een vliegtuigongeluk. Toch wel eigenlijk jammer Dolly, hè? Ja, zeker weten. En er zijn er zoveel ja. Want ik weet niet hoe het, het, lijkt me of het, het lot mee speelt. Maar heel veel uh, goede, hele goede zangers... die iedereen zijn trots, maar in een vliegtuig omgekomen zijn. Ja. nou, hij was er een van. Ja. ja. jij had wat te vertellen, Dolly. Helaas. Ja, ik heb, ik heb wel wat... 28 eh, februari, dus aanstaande vrijdag... is er weer zo'n overheerlijke koken over de grenzenavond... bij Stichting Pluspunt aan de Vlemingstraat 55. Leuk. En eh, ja, statushouders en Zandvoortse vrijwilligers... die koken dan om de week op vrijdag samen heerlijke gerechten uit hun moederland de buurtbewoners, maar ook andere mensen hoor... als je eh, trek hebt om te eten daar... die zijn eh, vanaf zes uur s'avonds van harte welkom op deze gezellige avond. Samen lekker eten, elkaar ontmoeten en elkaar leren kennen. Zo'n eh, diner, die, dat kost 7,50... behalve voor mensen die een Zandvoortpas hebben. Die betalen slechts 5 euro... Maar dan moet u wel ook de Zandvoortpas meenemen. het is wel noodzakelijk om je op te geven. En dat kan tot vrijdag 12 uur bij de receptie van Pluspunt. Eh, eventueel aan de balie. Of anders op telefoonnummer 5740330. Dat is een eh, leuk, eh, leuk initiatief natuurlijk ook voor veel mensen... om uh, wat samen te komen, wat elkaar leren kennen. En dat een gezellige maaltijd. En menige keer zijn daar ook mensen, die, waar muzikanten ja, dus, ja, statushouders die mooie muziek kunnen maken. Dus, eh, komt van alles uit dansen, dansen komt ook nog wel eens om de hoek kijken. Gezellig. Ja, toch? Eh, bij deze? Of 28 februari. Oh, oké. Ja. ja, dat waren de rondjes lopen van Post Malone. We gaan verder even kijken. Ik heb hier een leuk berichtje staan. En uh, eh, dat moet eh, even kijken. Koken voor mannen is wel ook uh, een beetje van mijn doelgroep. Met mijn leeftijdsgroep, laat ik het zo zeggen. De succesvolle kokers voor mannen vanaf 60 jaar, die gaat weer van start. Onder leiding van de bekende kok Fred Paap, wie kent hem niet... maakt een groep van acht mannen kennis met de basisprincipes van het koken. Allerlei gerechten komen aan boord, waaronder klassiekers als de blauwe hap en de billetjes in het groen. Ken jij die, Dolly? Billetjes in het groen. Ja? Nog nooit van gehoord? Nee. Echt nou. weer typisch iets voor mannen om te koken, hè? Nou ja, als het maar lekker is. Blauwe hap en billetjes in het groen. Ja hoor, echte mannengerechten. En ook, dat is wel lekker natuurlijk, ook het bakken van een visje maakt deel uit van de cursus. een na afloop eten de cursus zelf alles lekker op. Dus ja, dan moeten ze wel hun best doen. Ja toch? <laughs> ja, zo is het. Bent u 60 eh, jaar of ouder en wilt u ook in zes lessen meer krijgen, eh, kennis krijgen over koken en bakken en anderen ook nog ontmoeten? Er zijn nog enkele plaatsen vrij, dus haast is geboden. De cursus vindt plaats op dinsdag van 16 tot 1900 eh, uur, dus van 4 tot 7, en gaat van start op 7 april. De kosten bedragen 67,50 euro cent. Dit is inclusief de maaltijd, een drankje, een kopje koffie of thee na en natuurlijk gezelligheid. U kunt zich aanmelden via de knop inschrijven of u kunt een inschrijfformulier ophalen bij de receptie. Voor meer informatie kunt u bellen met uh, 023 57 40330. Ik herhaal 023 57 403 30. En het is natuurlijk in het pluspunt. In het pluspunt. Aan de Vlemingstraat 55. Dus u kunt ook eventueel even langslopen en aan de balie vragen... of de paar plekjes nog steeds open zijn. Ja, nou, succes zou ik zeggen. En eet smakelijk. ja. <laughs> zeker. Run, run Away van Del Shannon. Nou, ik run helemaal niet away. Ik blijf nog even lekker zitten. We gaan... Want, eh, eh, ik, heb, ik heb ook nog eh, bericht gekregen over ehm, wandelingen, duinwandelingen... die weer georganiseerd worden. Oh, dat is leuk. Ja, in het Nationale Park Zuid-Kennemerland worden de excursies georganiseerd. En uh, dan gaan ze naar het dynamische duingebied ten noorden van restaurant Panassia in Bloemendaal en Zee. Op 7 maart 13 april en 25 april aanstaande. En, en die stevige duinwandeling die gaat door de natte en droge duinvalleien... en langs de Noordwest Natuurkern. En, en er is dan een gids die neemt u mee naar het dynamische gebied... waar zeven jaar geleden vijf sleuven in de zeereep zijn gemaakt. En het doel van die ingreep was om nieuw kalkrijk zand in de duinen te laten stuiven. En de bereikte resultaten zijn verbluffend. Want tonnen zand zijn verplaatst in de loop van de jaren. En de zandverstuivingen, dynamisch duingebied... en wellicht een ontmoeting met eh, eh, grote grazers en het vogelmeer... zijn ingrediënten voor een mooie en interessante wandeling. De duinwandelingen beginnen om twee uur vanaf de parkeerplaats Parnassia... en ze zullen ongeveer twee uur in beslag nemen. En u kunt reserveren eh, via www NP, dus Nico Pieter, streepje Zuid-Kennemerland NL slash 22146 slash doen slash activiteitenkalender slash... Nou, weet je, ga gewoon bij NP Zuid-Kennemerland even kijken... En dan vindt u ongetwijfeld de link waarmee u kunt reserveren voor die prachtige wandelingen. Jij hebt vandaag nou heel veel geslist, vind ik. Niet geslist, maar geslist, dus ik, eh, eh, ik, had nog veel meer kunnen slashen, maar ik vond het een beetje <laughs> overdreven nou, eigenlijk. Dat gaan mensen toch niet onthouden, al die slashes. Het lijkt op de namen steeds langer worden. Slash, slash, punt, slash, punt, punt, punt, nl, <laughs> slash, slash. Maar je weet. Ja, er is steeds minder ruimte natuurlijk. maar, maar weet je, als je gewoon naar de website van Nationaal Park Zuid-Kennemerland gaat dan zit daar een prachtige knop waarop staat reserveer. Ja. En daar staat ook alle informatie bij. En, nou. eh, kijkers aan. Ja, zo is het. Eh, we willen natuurlijk al onze luisteraars alle soorten muziek eh, voorschotelen. Ook jong en oud. En dus gaan we voor de iets oudere luisteraar. Deze wel heel bekend. Ned Kinkel. restless world like this is. Love is ended before it's begun. And too many moonlight kisses seem to cool in the warmth of the sun. When I give my heart never give my heart. And the moment I can feel that, you feel that way too, is when I fall in love with you. the moment. I can feel that. You feel that way too. Is when I fall in love with. Dus verklaring van onze Net King Cole. Nou, nou. En eh, Dolly had weer wat eh, te vertellen. Ik heb altijd wel wat te vertellen. Ja, natuurlijk. Ja, hou maar op, mensen worden doodziek van me. <laughs> maar eh, <laughs> mensen hebben altijd wat te vertellen. Nee, maar goed, luister. Want ehm, op een gegeven moment ehm, moet je weer opnieuw opkomen voor rijbewijskeuringen. Hè? Daar, als, als je wat ouder wordt, dan ontkom je daar niet aan. tenzij je geen rijbewijs hebt. Er is veel om te doen momenteel. Er is heel veel om te doen. Maar eh, bij Stichting Pluspunt hebben ze nu iets bedacht... om het allemaal iets eenvoudiger te maken. Oké. Ehm, want eh, Zandvoortse automobilisten kunnen zich via regelzorgrijbewijskeuringen bij Stichting Pluspunt medisch laten keuren voor de verlenging van hun rijbewijs op de volgende data. Uh, nou, ik zie er maar één staan trouwens. En dat is vrijdag 6 maart. Dan is er weer zo'n keuring. En automobilisten van 75 jaar en ouder betalen daar 50 euro voor. En voor houders van rijbewijs CDE tot 75 jaar is het tarief 70 euro. Eh, plan zelf makkelijk en snel een afspraak in via www.regelzorg.nl of bel even de afsprakenlijn op telefoonnummer 088 23 23 300. Nou. nou, hoe gaat zoiets nou in zijn werk? U moet wel rekening houden met het volgende. Voordat u die afspraak maakt, koopt u eerst een gezondheidsverklaring. En aangeraden wordt om dit digitaal te kopen... met behulp van uw DigiD met sms-code op mijncbr.nl mijn.cbr.nl. Een papieren gezondheidsverklaring is verkrijgbaar bij de meeste gemeenten. En nu eh, schuift mijn schermpje weg. Zo, ja. Eh, bij de gemeente... Eh, waar was ik? Was, even bij de gemeente was je? Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Maar, maar ja het CBR of bij regelzorg. Die verklaring die moet u eerst invullen en opsturen naar het CBR... en hou er rekening mee dat dat een paar weken kan duren... voordat u de papieren die de arts moet invullen, het keuringsverslag, thuisgestuurd krijgt. Op dat moment kunt u pas een afspraak maken voor de keuring. Dus die 6 maart die gaat gewoon niet lukken, want dat is al volgende week. En als je een paar weken moet wachten... Dus, maar ik ga ervan uit dat er eh, na vrijdag 6 maart wel weer een nieuwe eh, eh, datum, zou komen. Daar houden we u dan van op de hoogte. Maar dan ga ik weer even terug naar wat u allemaal moet doen. Want u moest dus die gezondheidsverklaring aanvragen bij de gemeente of bij het CBR. En op het moment dat u die gezondheidsverklaring heeft ingevuld door de arts... kunt u dus een afspraak maken voor de keuring. En aangeraden wordt een afspraak te maken bij een arts die uw formulier op de computer digitaal kan invullen. Hou zelf de einddatum van uw rijbewijs in de gaten... want ondanks de coulantse regeling adviseert regelzorg toch een gezondheidsverklaring te kopen. Minimaal vier maanden voor de einddatum van uw rijbewijs. En die regeling maakt het 65-plussers mogelijk... om een jaar met een verlopen rijbewijs te rijden. Meer informatie over de regeling. En ik kan me voorstellen dat u dit allemaal niet in één keer heeft kunnen behapstukken. Dus meer informatie over de regeling vindt u op www.regelzorg.nl. Dat is een duidelijk verhaal, Dolly. ik wil een kleine aanvulling doen. Ja. is natuurlijk moesten het jaar doorrijden, maar, en daar komt het maar... er is nu gebleken dat dat niet geldt voor het buitenland. Oké, dus je mag niet eh, met je auto eh, eh, even lekker naar Frankrijk rijden of België. Het is nu gebleken dat Alleen in, Nederland. In Nederland, want oudere mensen met een camper... die zitten natuurlijk met dat probleem, maar die willen de grens overgaan. Oeps. En toevallig is er van de week op televisie een heel groot item over geweest. Dat eigenlijk, dat hebben ze een klein foutje meegemaakt met inschatten. Want er zijn natuurlijk een hoop mensen, en vooral de ouderen, de pensionaris... die af en toe zo lekker naar het buitenland gaan. En, of kinderen hebben wonen. En, maar die moeten er dus echt dat rijbewijs op zak hebben. Ja, die, maar... Die zitten niet in die jaren zonder nee, rijbewijs dus heb je, eh, je mag inderdaad doorrijden dan met een verlopen rijbewijs... maar absoluut niet in het buitenland. Buiten de grenzen. Oh, Oké. Okay. Nee, binnen de grenzen.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 I'd be lost. now. I'd be lost without you. You're someone to care for, someone to be there for. Oh, look at us now. We will make it through somehow. We will. between us. heet Celebrate My Love. You. Nou, dus je hebt het druk vanavond. Ja, zeker. Nou, als jij daarmee bezighoudt, dan ga je iets heel belangrijks missen vanavond, hoor. Ja, dat, dat, heb jij, daar heb jij vast wat over te vertellen, Dolly. Ja, zeker. Ik heb wel weer wat te vertellen, inderdaad. nou, we eh, wachten. Kom aan. Eh, ja, ik, ik, ik ga of ik ga vanavond naar het Raadhuisplein... of ik zit aan de tv gekluisterd... Ehm, want vanavond is er een gemeenteraadsvergadering. En niet zomaar één mensen. Vanavond gaan er echt hele belangrijke dingen besproken worden. Die ook wel eens heel bepalend kunnen zijn voor de toekomst van eh, Zandvoort en omgeving. Eh, als ik bijvoorbeeld noem wat op de agenda staat... de voorgenomen motie over Zwarte Piet heel belangrijk. En daar hebben heel veel Zandvoorters een hele sterke mening over. De ene kant op of de andere kant. Uh, de voorgenomen motie over de Formule 1-teams die door Noordvoort gaan rijden. Gaan ze door Noordvoort mogen rijden of niet? Daar gaan we vanavond, wordt daarover gedebatteerd... en zal er ook een beslissing genomen moeten worden. Uh, de voorgenomen motie over het opheffen van de verhuurdersheffing. Ook als zo'n hele belangrijke, een heel belangrijk item wat besproken gaat worden. En waar waarschijnlijk ook hamers op gaan vallen. Dan nog zo'n belangrijke, de voorgenomen motie over windturbines in het duingebied. Daar zullen ook heel veel voor- en tegenstanders in zijn. Dus dat zal ook uh, waarschijnlijk enorme ophef gaan veroorzaken. Eh, dan is er ook een benoeming van twee leden van de, Rekenkamer Zandvoort. Ook niet onbelangrijk. Maar dan komen we weer bij een heel belangrijk bespreekstuk. Namelijk de prestatieafspraken 2020 over, met de KEI en het huurdersplatform Zandvoort en de gemeente Zandvoort. Dus dat zal ook waarschijnlijk wel het een en ander... Eh, aan hilarische uitspraken gaan uitlokken... en eh, belangrijke beslissingen, eh, nou, noem maar op. Het, eh, al met al, daarna zijn gewoon de ingekomen post... en een verslag van de afgelopen vergadering. Maar deze punten lijken mij te belangrijk om niet mee te gaan luisteren... Eh, of iets in te gaan brengen vanavond. Eh, u kunt meeluisteren vanavond eh, via uw lokale omroepen ZFM Zandvoort. die zendt het vanavond uit via kanaal 40 bij Ziggo op de tv. U kunt natuurlijk ook via het internet meeluisteren... via zfmzandvoort.nl of gewoon via de radio op 106.9. Nou, dankjewel Dolly. Hele belangrijke punten. Dus we wensen alle betrokkenen veel wijsheid toe. Eh, dat in ieder geval, ja. ja. En, en ik ben enorm nieuwsgierig eh, wat uh, Hans Wassenaar hier morgen over kan melden... bij de uitzending van Zandvoort Lunch. hoe gaat het zich ontwikkelen? Zeker wel, heel belangrijk. Zeker. Ah, <laughs> ah, Ramaya. Ramaya. para, para. verschillende cd's gemaakt. Dat is eh, een stuk of vier, vijf geloof ik. En okay. dat soort muziek allemaal. Echt het hele swingelen. Uh, was dat. Oh. Epke Simone was een hele lenige, leuke jongen. En oh, eh, ik, ken die clips nog wel erin die toen waren. Het was hele gezellige muziek. <laughs> Ja, leuk. nou, lekker nummer. Ik, zit, ik ben weer helemaal in de stemming. Dat bedoel ik maar. Ja, zeker. Jij gaat een uh, uittip geven, begrijp ik. Ja, ja zeker. En dat is voor zondag 1 maart. Dan gaat het seizoen weer beginnen bij de ruïne van Bredero. Rode, moet ik zeggen. En ja, dat is een geweldige plek in uh, Zandpoort. En eh, de eerste zondag, die 1 maart... dan is er ook een mooi programma samengesteld om die opening te vieren. Van 11 tot 5 uur kunt u bij de ruïne van Brederode... allemaal historische personages rond zien lopen. Zijn allemaal in klederdracht uit de tijd dat, eh, dat er in de ruïne eh, gewoond werd... Dan van 12 tot 3 uur eh, kunt u genieten van een poëtisch... Nee, niet tot 3 uur, van 12 tot 1 uur. Dat is wel handig als je je bril ja, weer opzet. Hè? Ja, Want, oh, best wel eigenwijs. Ja. Goed, nou, van 12 tot 1 uur <laughs> is er een poëtisch harpconcert. Prachtig natuurlijk, als je daarvan houdt. Zeker. Dan van half 1 tot half 2 is er Heel spannend. Een vleermuizenspeurtocht. Oeh. <laughs> ja, maar daar moet je je wel voor opgeven. hoor. Dat moet je even reserveren. Okay. Eh, ook voor het concert trouwens, van, van het harpconcert. Dan ga ik straks even vertellen eh, eh, waar je er naartoe moet. Want ik ga eerst nog vertellen dat om twee uur, van twee uur tot kwart voor drie... dan is echt officieel de opening met vlaghijzen. En van drie tot vijf uur is er stamboomonderzoek. Ik neem aan dat je dan advies kan krijgen bij het eh, zoeken naar voorouders. Dat is wel een leuk idee. Ja, nou, die entree eh, van de opening eh, kost per persoon 5 euro... inclusief een kopje thee of koffie of een glas limonade. En reserveren voor dat concert of die vleermuizenspeurtocht... dat kan via www.hoenu.nl regio Haarlem hoenu.nl. En eh, u vindt de ruïne van Brederode aan de Velserenderlaan, nummer 2, Zandpoort Zuid. En er zit, eh, voordat je vanuit Zandvoort rijdt... En, ja, nou is alles opgebroken natuurlijk. Ja, is een beetje andere nou route ja, moet je nemen Ja, precies. Dus als je de, nu dan de eh, ruïne voorbij rijdt... zit er aan de linkerkant een parkeerplaatsje voor de auto. Maar je kan ook lekker op de fiets natuurlijk. Want zo enorm ver weg is het niet. En als lekker weer is, is het mooi. Risico. Ja, dan wel. Ja, je moet natuurlijk niet die rare wind hebben met... Eh, hoe zal de volgende, volgende heten? Ellen hebben we nu gehad. A, B, C, D, E, F. Frits moet je eh, niet hebben. Nee. Nou, misschien... Uh, nou, Dolly kan niet meer. Nee, dat is al geweest. of Fatima, Fatima, ja, Fabiola. Ja, wie weet. Francine. ja. Vientje. ja. <laughs> Ah. Stuur een idee in, luisteraar, zou ik zeggen. <laughs> Maar dat, was de ruïne van Brederode. Dat was een stukje historie, Wat is toch wel heel oud, die ruïne van Brederode. Die is hartstikke oud. Het gaat terug naar, eh, ik geloof zelfs eh, in de jaren 1500 zo'n ja, beetje. Ja, zeker. Nou, wat ook heel, eh, heel oud is, is volgende liedje. ago. story I'm sure you all know I'm sure you remember And I know you believe The story of Adam and Eve In the Garden of Eden Where life began Yes, the very beginning Of woman and man I'm sure you remember And I know you believe the story of Adam and Eve. There within the garden walls they both fell in love, sheltered by the guiding hand of the one above. Life was filled with happiness until one day arose a very great temptation. Well, you know how it goes in the Garden of Eden a long time ago story I'm sure you all know I'm sure you remember I'm sure you believe The story of. Oh, you believe, yes, you believe the story of Adam and Eve. Some days I move like water. Some days I burn like fire days I wanna push further Some days I wanna do nothing I just wanna be the best of me Even though sometimes we might disagree So that I can be the best for you That's all I wanna do I'm going through changes I'm going through changes Though I'm going through changes gonna change Sometimes I'll go to sleep early Sometimes I can't close my eyes Sometimes I smile like it's all good Even though there's pain underneath it I just wanna be the best of me Even though sometimes I forget to breathe So that I can be the best for you that's all I wanna do i will be going through changes I'm going through changes Though I'm going through changes Don't mean that I change Yeah, I'm going through changes I'm going through changes Oh, yes I am I'm going through changes always remains the same. Ja, dat was eh, Justin Bieber. En we gaan weer verder met... Oh, echt? Ja, kon je oh. horen? Nee? Nee, oh, nou. Nee, dat herkende ik echt niet. Oh, het is me wel, echt waar. Ja. Tenzij de verkeerde naam erbij staat, maar dat lijkt me niet. <laughs> Heb jij wat te vertellen of gaan we door met een muziekje? Nou, ik, ik had een leuk muziekje meegenomen eigenlijk. Omdat, ik weet niet, heb, heb jij geen carnavalsmuziek bij je? Uh, nee, dat denk ik niet. Nee? Nee. Want die had ik, eh, had ik meegenomen. Maar, uh, ja, oh ja, hier heb ik hem ergens. <laughs> die ga jij nu draaien? Als het mag van, van jou. wel hoor. Ja? Komt die aan? Even kijken. Ja, maar wacht even, wacht even. Ik moet hem even zoeken. Want ik zit wel... Zoek hier met mijn... ja, nou, ja, ik zit hier met... Hoe heet die man ook alweer? Oh ja, Herman Brood. Oh. Ja, dat is voor mij jeugdzin. De waren dat.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 Een donderslag. Spaar ze toch niet op voor je oude dag, maak van uw scheet een donderslag. Maar van jas heet. En dan de slag. Pa, hete tranen, vissersvet. Een informaan, een gouden net. redomanen, een frietje met. Pedofielen, een vroeg naar bed. Middeldrama, narcotica zijn in gaan. Kop met pukkels aan het gras. Wees de beste van de klas. Maak van jouw scheep en donderslag. Ik hoop dat ik er nog een zootje later mag. Maak van uw scheep een donderslag. Maak van uw een donderslag. Ah. Ja, dat is geweldig. Hè? De tekst die natuurlijk nergens op slaat. Die, hè? Maar hij blijft leuk natuurlijk. Ja, nou eh. ik dacht eventjes zo, omdat we net de carnaval eh, Nee, het is wel leuk om te horen. Een, een beetje apart. Eh, dat, dat, soort liedjes mag het ook wel tussendoor, denk ik. Hè? Ja, toch? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. ja. <laughs> leuk. Ja. We, al, we, gaan alweer naar het eind breien, hè? Een beetje. laatste nummertjes nog. Nou, zes, minuutjes. Ja, de laatste En dan gaan we weer naar home. Dan gaan we weer. Hier is Tom Jones. been in love so many times. Thought I knew the score. But now you've treated me so wrong. I can't take anymore. And it looks like I'm never gonna fall in love. over Was het leuk, Dolly, die oh, opmerkingen? verschrikkelijk. Wat hebben we gelachen net. We hebben het even over Tom Jones gehad. Ja, en, eh, zeker. ja, en, en dat hij binnenkort komt optreden. Ja. En over hoe dat vroeger ging. Dan en dat ging echt zo, hè, mensen. Daar stond hij op dat podium even voor de jongeren onder ons die luisteren. Die man die was zo verschrikkelijk geliefd bij de dames. Dan trad hij op en, en, en dan kreeg hij gewoon slipjes naar zijn hoofd gegooid, weet je wel. En nou, nou is hij natuurlijk een stuk ouder, dus zijn fans ook. En wij zagen het al voor ons. Dat, dat hij nu op dat podium Dat de directoire door de lucht <laughs> Alleen ja, hij gaat... toegegooid Maar hij gaat ze nu teruggooien. Ja, precies. <laughs> maar goed. Dat was onze afsluiter voor vandaag. Hè? Nou, heerlijk. We, gaan, eh, we hebben een heel leuk twee uurtjes gehad. Ik hoop dat jullie ook een beetje eh, hebben kunnen genieten. Zandvoortse luisteraars bij eh, deze Zandvoort Lunch op dinsdag. Nou, een kort nummertje nog. En wat Dolly en mij betreft zou ik zeggen, nou, tot, tot volgende week maar. Hè? Ja, zo is het. Zullen we de end of the show doen gewoon? Die heb ik hier niet bij me. Ja, ik wel. Ik heb hem al opstaan. Ga jij hem opzetten? Ja, hij staat al op. Ja, hoor. Tot volgende week, mensen. <laughs> Tot, en tot morgen is Hans Wassenaar, hè? Oké. Ja. I've got to face the truth. You've done the best you could to please me. I enjoyed it quite a bit, but I really must admit that it could have been better acting like a star. A great one, yes you are.